Oekraïne heeft de militaire steun van de VS hard nodig om de strijd tegen de Russen voort te kunnen zetten en mogelijk te winnen. Vandaag was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijke nieuwe bondgenoot. In Egypte zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Ondanks zware economische problemen en een kelderende munteenheid... zal zittend president Sisi vrijwel zeker de winst pakken. De aandacht voor binnenlandse problemen wordt overschaduwd... door de oorlog in de naburige Gaza-strook. De verkiezingen zijn verspreid over drie dagen. Het officiële resultaat volgt op 18 december. Qua uitkomst wordt er geen verrassing verwacht. De vorige twee presidentsverkiezingen kreeg ex-generaal Sisi 97% van de stemmen. De strijd tussen Israël en Hezbollah aan de grens met Libanon is weer opgeleid. Hezbollah viel Israël aan met drones en raketten. En andersom voerde Israël luchtaanvallen uit in het zuiden van Libanon. Dat stelt het persbureau van de Libanese regering. Hezbollah spreekt van een nieuwe escalatie van de Israëlische aanvallen. Israël heeft nog niet gereageerd. Sinds de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober... zijn er over en weer beschietingen geweest tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. Werknemers van het wereldberoemde Parijse sterrenhotel De Ritz... hebben na dagen zoeken een zeer waardevolle ring in een stofzuigerzak teruggevonden. Een gast uit Maleisië had de ring met een waarde van 750.000 euro... vrijdag in haar kamer achtergelaten en was gaan winkelen. Toen ze terugkwam was het sieraad weg en wees de vrouw met een beschuldigende ringvinger naar het hotelpersoneel. De beveiliging van het hotel zette een zoekactie op touw en met succes. Vandaag werd het sieraad gevonden in een stofzuigerzak. Het weer, de hele nacht nog kans op een bui. De minima liggen tussen 7 en 9 graden. Ook morgenochtend verspreidt over het land nog wat buien. In de loop van de middag wordt het droog en is er wat ruimte voor de zon.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 Say you do, say you don't. no sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.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 Ah, ah, ah. Tus besos son de agua salada. Ven, voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas. Y así no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero. más fría el mes de enero. Te doy calor, pero tú siempre hielo.